Tegen de commissie De Wit zei hij dat hij het eens is met president Welling van de Nederlandse Bank... Die zei eerder vandaag dat er geen mogelijkheden waren om de overname van ABN AMRO door drie andere banken te blokkeren. Wel vraagt hij zich af of er ook een verklaring van geen bezwaar zou zijn gegeven als de afweging drie of zes maanden later had moeten worden gemaakt toen de gevolgen van de kredietcrisis duidelijker zouden zijn. Noord-Ierland heeft een internationaal arrestatiebevel uitgevaardigd tegen Liam Adams, de broer van Sinn Féin-leider Jerry Adams. Liam Adams wordt gezocht wegens jarenlang seksueel misbruik van zijn dochter. Dat gebeurde zo'n 30 jaar geleden, van haar vierde tot haar twaalfde jaar. In december maakte de dochter, die nu 36 is, het misbruik openbaar. Ze beschuldigde haar oom Jerry Adams ervan dat hij onder, haar onder druk heeft gezet om de aanklachten te laten vallen. Die sprak dat tegen en zei dat zijn broer zich voor de rechter moet verantwoorden. Liam Adams meldde zich in december bij de Ierse politie, maar die liet hem gaan omdat er toen geen arrestatiebevel was. In Rotterdam hebben zo'n 200 studenten actie gevoerd tegen bezuinigingen op het hoger onderwijs. Ze willen onder meer dat de basisbeurs blijft bestaan en niet wordt omgezet in een lening. De studenten demonstreerden op het terrein van de Erasmus Universiteit. Eerder deze week hielden ze enige dagen twee collegezalen bezet. De studenten zijn toegesproken door minister Plasterk, maar hij deed geen toezeggingen. Ook studenten in Amsterdam, Utrecht en Nijmegen protesteerden deze week tegen de bezuinigingen. Dan het weer. Het is bewolkt en op de meeste plaatsen droog. Vanavond en vannacht klaart het op en kan het mistig worden. Ook is er kans op gladheid.